Jan van der Putten met het NOS-journaal. De overheid geeft veel meer geld uit aan het inhuren van extern personeel. Volgens het AD stegen de uitgaven in twee jaar tijd met 19 tot 2,4 miljard euro in 2016. Dat ondanks de oproep van het kabinet om zulke kosten terug te dringen. In het algemeen gaven ministeries vooral veel geld uit aan externe ICT'ers. Gemeenten huren ook meer kennis in vanwege de extra taken die ze van het Rijk hebben gekregen. Voor de tweede keer in een maand tijd gaat Spanje gebukt onder een hittegolf. De temperaturen lopen in delen van het land op tot 47 graden. En dat is zelfs voor Spaanse begrippen extreem heet. Onder meer in Sevilla, Granada en Córdoba wordt het extreem heet. Inwoners en toeristen krijgen het advies om veel water te drinken en alcohol te laten staan. Het aantal besmettingen met de Legionella-bacterie is de laatste zes jaar geleidelijk toegenomen. Een duidelijke oorzaak is er niet, zegt het RIVM in een rapport. De bacterie ontwikkelt zich in warm stilstaand water. Als dat water verneveld wordt, bijvoorbeeld bij fonteinen of tuinsproeiers, kunnen mensen besmet raken. De bacterie kan een longontsteking veroorzaken, ook wel bekend als de veteranenziekte, en die kan dodelijk zijn. Mensen die complexe zorg nodig hebben lopen vast tussen de vele loketten van het zorgsysteem. Een deel van hen krijgt daardoor zelfs helemaal geen zorg, blijkt uit een inventarisatie door patiëntenorganisaties die tienduizenden meldingen kregen. Die meldingen gaan over veel bureaucratie, lange wachttijden en het verdwijnen van voorzieningen. Bij een schietpartij bij de Tempelberg in Jeruzalem zijn drie mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. De daders zijn door Israëlische veiligheidstroepen doodgeschoten. Drie Palestijnen openden het vuur op een groep politieagenten en gingen er vandoor. De politie heeft besloten dat het vrijdagmiddaggebed op de Tempelberg vandaag niet doorgaat. Het weer van het westen uit buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB vielen in de Randstad op de A10, de ring van Amsterdam...